van Spin for Life. Eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. Niks marathon. Thomas van Empelen. Dit is de radiozender waar het weekend nu al uit je speakers druipt. Dit is hem, de Mix Marathon. 24 uur lang de grootste DJ's in de mix. We zitten lekker in de olie en dat met de huidige dieselprijs. Het is eh, ongelooflijk, maar eh, ja... De campy van MP Tourtje, dat gaat nog even duren. Zeg. Ik heb uitgerekend dat het naar de Ardennen heen en weer 200 euro kost met mijn eh, camper. <laughs> En gelukkig gaan we lekker. En is het hier al weekend bij Slam Pre-Party van het weekend. Nu een uur lang in de mix. Rehab. Zet de radio hard. like it when I move like, like, like. when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so saying I'm back. You like it when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so saying I'm back. Like it when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so say it back. You like it when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so say it back. You like it when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so say it back. You like it when I move like that. Slow steps, heavy bass, no cap. Eyes on me, don't want that. Say I know it, so say it back like like like like like no no no cap saying or oh, so saying I'm cat Slam staat weer vol met dikke wagens. Dan weet je één ding zeker, namelijk de Mixmarathon is gaande. Rehab op de radio. Ik zat eens te kijken naar het eh, nieuws van morgen, maar... ik ben toch weer te laat, hè, trouwens. Gisteren heeft blijkbaar de paus voeten gekust en gewassen op een witte donderdag. Het zou wel lekker zijn dat je gewoon thuis komt. Nou, de paus heeft aan mijn voeten gezeten. <laughs> Dan denk je ook dat iemand flink aan het hallucineren is ook. En in eh, Duitsland is iemand aangehouden na het afsteken van vuurwerk in de trein. En je moet toch een beetje van het openbaar vervoer een feestje maken, weet je wel. Zijn die treinen wel meteen opgeruimd? <laughs> met al die rommel altijd. <laughs> Mooi man. Hey, dit is de Mix Marathon. Goed dat je erbij bent, jongen. Met uh, zometeen vanaf 2 in de mix hier live. Rascal. En nu, wat doet hij het goed, hij zegt. Rehab in de Mix Marathon. Dit is hem, de onversneden pre-party van het weekend. Excuse me, can we talk about one thing? we talk about house music, in this city of house music, you already know. You know what it is. You know what it is. It's Chicago, baby. Chicago, baby. beginning there was you already know Jack, Jack their body to the floor until they wanted more. bij Slam. Dit is hem, de onvervalste en dus ook onversneden Slam Mixmarathon. Thomas hier. En dat eh, weer online weerbericht voor je. Hier en daar nog een klein beetje zon, vooral in het zuidoosten. Regen kan er vallen, vooral vanavond. Temperatuur zelf vandaag tussen de 9 en 12 graden. Eh, morgen in eh, Limburg, Gelderland nog een klein beetje regen. Daarna wordt het droog, af en toe wat zon, 12 tot 16 graden. En zondag wordt het helemaal prima. Met zelfs, nou ja, gewoon echt de hele middag zon zo'n beetje. Lekker. En je zou voor dinsdag maar vrij hebben gevraagd. Het eh, dat zou 24 graden worden. Nu 16, eh, 18 graden wordt voorspeld. Matig. Vertraging op de A2. Het is druk. Paasdrukte Utrecht en Bos voor Del. Daar 42 minuten. En de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Bergen op Zoom Zuid 38 minuten. Maar goed, dat zijn pas eh, de drukste twee. Het is druk op de wegen. Maar ja, iedereen wil Pasen vieren. Gelukkig met goede muziek. Dit is Rehab. In de Mixmarathon bij Slum. wait, wait, wait, wait, wait. father know you dance like that? rather know you dance like that you dance like that. Het is een goede vrijdag. We hebben 4 ton gisteren opgehaald met Spin for Life. thuis voor jezelf voor baanbrekend kankeronderzoek. Lekker bezig. Marshmallow, lekkere plaat, is de Grand Slam. En dit uur aan het einde gaan we ook bekendmaken wat de Mix Marathon Track of the Week is. En dat is een track van Frankie Wizardo. Onze eigen Frankie Wizardo, die natuurlijk ook ieder weekend hoort bij Slam. Ja, dit valt al te lezen op slam.nl, dus ik dacht ik kan het wel spoilen. Maar eh, welke track het is, dat hoor je aan het einde van dit uur. Spannend. Dit is de Mix Marathon met In The Mix. de one and only Rehab. feel so good. I don't know what's wrong from what's right. Press the catch it, pull it tight, build it up just right. Uh, you make me feel so good. I don't know what's wrong from what's right. Pain and pleasure both combine build it up just right for me. in de wedstrijd vandaag heeft zeggen. Rehab in de mix bij Slam. En zometeen een uur lang live vanuit de Slam. DJ Boots Rascal. Dat wordt eh, waanzinnig. Neemt ook zijn nieuwe single mee. Mooi man. Hey, dit is een goed verhaal. Een Duitse kunstenaar, Jacques Tilly, is in Rusland bij Verstek. Oftewel, hij was er niet bij. Maar wel veroordeeld voor 8,5 jaar gevangenis. Celstraf. En waarom denk je die Duitser, waarom heeft die Duitse kunstenaar in Rusland eh, straf gekregen? Hij had namelijk een Poetin carnavalswagen gemaakt. <laughs> ah, dan ben je ook onzeker hè, als dat je 8,5 jaar oplevert. My god, hij zegt. Hey, dit is hem, de pre-party van het weekend. Onvervalst op je radio met om 4 Joe Corey. Om 5 de 15 grootste grootste is op een rij in Mix Marathon Chart. En zometeen, ik zei het al, om twee dus. Live in de Slam, DJ Boots, Rascal. Dat wordt goed, hè zeg. Je vrijdag is nog nooit zo lekker geweest. Het rehab in de mix bij Slam. It's I just lost all. I just lost all control. de zender. Echte naam Franklin. Goedemiddag. Yo. maar kijk je het meest naar uit zometeen om te draaien? Eh, zes, 7 zeven unreleased platen van mezelf. Oef. Ja. Ja, dus Shazam heeft geen zin zometeen, begrijp ik? Eh, gedeeltelijk wel. <laughs> ik draai eerst mijn nieuwe single, die is twee weken geleden uitgekomen. Dus die kan je ja. als Shazam. Dat is een eh, Shine On Me, daar gaan we het zo meteen even over hebben inderdaad. Klopt. Ja, met de vocalen van Robin S. Ja, de echte dame die heeft ingezongen. blijf erbij, zometeen in de mix. Rascal.